Na naar boete breek ik bijna mijn nek. om oh, mooie dag. Ik was niet wat ik zag. is raar, heel raar. Ze vroeg me hoe het ging, ik haal aan alles door elkaar. Het is woord, echt woord. 36 jaar. Ik was niet dat nog bestond. Ik zal en zij zo jong. Zij kwam op de fiets voorbij en lachte tegen zit die roeien monster genageld aan de grond. Ik kleurde langzaam in de zon, de lente die begon. Ik sta in de regel nu met een volle bek en een mond zo groot geluid kwam er niet uit. Maar ho, wat nou? Zonne mooie dag verrubbing niet meer goud. is woord, echt woord. Maar een keer per jaar. Ik was niet dat dat nog bestond. Ik zal een zee zo jong. Zee kwam op de fiets voorbij en laagde tegen mee. Dat rode knieën, die rode mond stond vastgenageld aan de grond. zag ik er terug, maar ze fietste vulste vlug. Ze had je rode kleur niet aan, liefde van de baan. Ik zal een zee zo jong. Zee kwam op de fiets voorbij en lachte tegen mee. Dat rode kliert, die rode mond stond baasgenagel aan de grond. Ik kleurde langzaam in de zon, de lente die